Waterwalgemoed met het NMS-journaal. Nederland heeft volgens NRC meegewerkt aan het betalen van losgeld aan piraten... terwijl het beleid is om dat niet te doen. De krant sprak met betrokkenen over een kaping van een vrachtschip van een Groningse rederij. Die betaalde 340.000 dollar om de opvarende vrij te krijgen. En de Nederlandse ambassade in Nigeria zou een grote rol hebben gespeeld bij de overdracht van het geld. Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba kunnen beginnen met vaccineren tegen corona. Nederland heeft vaccins van Pfizer en Moderna gestuurd. Sint Maarten prikt als eerste zorgmedewerkers en 60-plussers met het Pfizer-vaccin. Sint Eustatius en Saba gebruiken het vaccin van Moderna. Ook in Suriname zijn de eerste vaccins binnengekomen. Duizend doses van AstraZeneca, gedoneerd door Barbados. Opnieuw was het gisteravond in sommige Spaanse steden onrustig... vanwege protesten voor de vrijlating van de rapper Pablo Hazel. Zo plunderden railschoppers in Barcelona winkels... en probeerden ze bankgebouwen in brand te steken. Al vier dagen op rij zijn er mensen de straat op gegaan voor de rapper. Die is veroordeeld voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn teksten. In Duitsland zijn de slachtoffers herdacht van de aanslag in Hanau een jaar geleden. Een Duitser met rechtsextremistische motieven schoot toen negen mensen dood in waterpijpcafés. Daarna doodde hij zijn moeder en zichzelf. Naast herdenkingen waren er in Keulen en Frankfurt ook demonstraties... van mensen die vinden dat de overheid meer moet doen tegen racisme en rechtsextremisme. Een belangrijke toegangsweg naar Den Haag is sinds gisteravond door alle automobilisten te gebruiken. De Rotterdamse baan is vooral handig voor verkeer dat via de A13 uit Rotterdam snel in het centrum van Den Haag wil komen. Het traject met daarin een 1800 meter lange tunnel kostte 645 miljoen euro en werd twee weken geleden al officieel geopend. Het weer, zonnige periode vandaag en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend Zuid. Er staat file vanaf knooppunt Zaandam, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht voor de bergingswerkzaamheden.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 I guess I'm thinking of you like I would know what to you. I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah. I think you're so sweet, but you're taking this off too seriously. be lying like a rug. Hottest target, Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot way, she try and drown me, I might blow the way.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 My heart said all of you will see. Just won't for someone until you for me. Baby, this is you. said the stop that I've taken was a stop too late. Cause now I'm alone, I'm thinking it's stupid, hurt.